Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt in een interview met de BBC dat landen verplicht zijn om martelingen te onderzoeken en de daders te berechten. Hij heeft bij president Obama aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Gisteren riepen ook de mensenrechtenorganisaties UNICEF en Human Rights Watch daar al toe op. Wikileaks vindt dat de verslagen genoeg bewijs leveren voor oorlogsmisdaden. Het Pentagon zegt dat de documenten slechts ruw materiaal bevatten. De Libris Geschiedenisprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. De prijs voor het beste historische boek werd voor de vierde keer uitgereikt. De Vlaamse cultuurhistoricus van Rijbroek beschrijft in zijn boek de geschiedenis van Congo, de vroegere Belgische kolonie. De jury roemt de goede mix van persoonlijke betrokkenheid en journalistieke afstand. De prijs bestaat uit 20.000 euro. Het eerste Spaanse siesta-kampioenschap is gewonnen door een man van 62 uit Ecuador. Hij slaagde er in 17 minuten te slapen in een druk en lawaaierig winkelcentrum. De jury verkoos de werkeloze beveiliger boven de nummer 2. Die sliep weliswaar een minuut langer, maar snurkte niet zo indrukwekkend als de winnaar. Er deden 360 mensen mee aan de siesta-wedstrijd. Die was bedoeld om mensen aan te moedigen...